Gedaan. Ja. En ik ben natuurlijk hiervoor om de sfeer te verpesten. Wat gaan we nou weer doen? Ethereum? Tot volgende week.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 Het parlement krijgt meer te zeggen en het land krijgt een senaat. President Kibaki is zelf een groot voorstander van de wetswijziging waarover al jaren werd gesproken. De historische reis waar we twintig jaar geleden aan begonnen nadert nu een goede afloop, reageerde Kibaki op de uitslag. Het kamp van tegenstanders had zich al eerder neergelegd bij de nederlaag, dat tot opluchting van velen na de vorige Keniaanse verkiezingen in 2007 kwamen bij geweld tussen verschillende kampen zo'n 1300 mensen om het leven. Maar nu bleef het rustig. In Finland zitten tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit als gevolg van een zware storm gisteren. Veel persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan, maar de schade is groot. Energiebedrijven zeggen dat het dagen kan duren voordat iedereen in Finland weer stroom heeft. Het was de tweede zware storm in minder dan een week tijd. Sommige mensen zitten daardoor al sinds afgelopen vrijdag zonder elektriciteit. Herstel daarvan loopt door de nieuwe storm vertraging op. FC Utrecht en AZ hebben zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. FC Utrecht kende weinig problemen met FC Luzern. Na de 1-0 zege in de thuiswedstrijd werd ook in Zwitserland gewonnen. Binnen een half uur stond het al 3-0. Uiteindelijk werd het 3-1. AZ ging in Zweden met 1-0 onderuit tegen IFK Gothenburg. Maar dat was genoeg na de 2-0 overwinning van vorige week. De loting voor de laatste voorronde van de Europa League is morgen. Behalve Utrecht en AZ loten ook PSV en Feyenoord. Het weer, opklaringen en lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 graden in het oosten tot 12 aan zee. Morgen zonnige, zonnige periode, overal droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit weekend enkele buien. Dit was het ook. Discovered Radio. You know, her life was saved by rock and roll. Ja, Menno vind ik geweldig. van Zandvoort, op 106.9 FM. can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down.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 A castle built. on Sandy Beach. Gone too soon. the sunset, die with the rising of the moon.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 Thank you. 我。 <laughs>